Mark Hokker met het NOS-journaal. Waardeert niet langer de gematigde oppositie in Syrië. President Hollande zegt dat hij dat heeft afgesproken met president Poetin. Volgens de Franse president zullen de Russen alleen islamitische staat en andere jihadistische groepen bombarderen. Verder is Rusland bereid om samen te werken met de door de VS geleide internationale coalitie. Die coalitie maakt al langer bezwaar tegen de Russische bombardementen op gematigde strijdgroepen. Die groepen vechten volgens de VS niet alleen tegen het regeringsleger van de Syrische president Assad, maar ook tegen IS en andere jihadistische groepen. Steeds meer gemeenten stellen tijdens de jaarwisseling een vuurwerkvrije zone in. Uit onderzoek van het AD blijkt dat zeker 56 gemeenten zo'n verbod instellen tegenover 33 vorig jaar. Grotere gemeenten zoals Groningen, Amersfoort en Alkmaar stellen dit jaar voor het eerst zo'n zone in. Bijna alle gemeenten die vorig jaar ook al een vuurwerkvrij gebied hadden ingesteld, doen dat dit jaar opnieuw. In de Centraal-Afrikaanse Republiek hebben meer dan een miljoen kinderen dringend humanitaire hulp nodig. VN-organisatie UNICEF waarschuwt dat de burgeroorlog tussen christenen en moslims in het land ernstige gevolgen heeft voor de kinderen. Bijna de helft van alle kinderen onder de vijf jaar is ondervoed. Komende zondag brengt de paus een bezoek aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. UNICEF hoopt dat het bezoek leidt tot een verzoening tussen de strijdende partijen. In de Europa League heeft Ajax met 2-1 gewonnen van Celtic. Daardoor houden de Amsterdammers nog steeds zicht op de volgende ronde. AZ is uitgeschakeld. De club verloor in Alkmaar met 2-1 van Partizan Belgrado. Het al uitgeschakelde FC Groningen verloor met dezelfde cijfers van Olympique Marseille. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op mist. De temperatuur ligt rond het vriespunt en daardoor kan het lokaal glad worden.